uur. Kirsten Klomp met het NOS-journaal. Er zou in Syrië de leider van terreurgroep Khorasan hebben gedood. In een verklaring van het Pentagon staat dat Mousin al-Fadli... twee weken geleden is omgekomen bij een luchtaanval in Syrië. De 34-jarige Fadli was vroeger lid van Al-Qaeda. Hij was een vertrouweling van Osama Bin Laden... en was als een van de weinigen op de hoogte van de aanslagen in de VS op 11 september 2001. Bij een ongeval op een schip in een petroleumhaven in Rotterdam zijn meerdere Turkse bemanningsleden onwel geworden. Volgens de brandweer hebben ze de giftige stof aniline ingeademd. Aan het begin van de avond ging het om vier mensen met klachten. Later kwamen daar nog drie bij. Twee van hen zijn er slecht aan toe. Hulpdiensten hebben de bemanningsleden aan wal gebracht en naar het ziekenhuis vervoerd. Boze boeren in het noorden van Frankrijk blokkeren de A1 tussen Lille en Parijs. Ze vinden dat ze te weinig geld krijgen voor hun vee... en hebben met tractors en hooibalen het verkeer in beide richtingen platgelegd. De A1 in Frankrijk wordt door veel Nederlandse vakantiegangers gebruikt. Waarschijnlijk blijft de weg tot morgenmiddag dicht. De Verkeersinformatiedienst raadt mensen daarom aan om om te rijden. In Uithoorn zijn afgelopen avond twee mensen gewond geraakt bij een aanhouding in een flatwoning. Het gaat om een agent en een verdachte. De agent werd neergestoken en hij heeft de verdachte daarna neergeschoten. De beide gewonden zijn naar het ziekenhuis gebracht. De renners die morgen van start gaan in de 17e etappe van de Tour de France nemen eerst een minuut stilte in acht. De organisatie en de renners herdenken dan de slachtoffers van de crash met een toestel van Germanwings. Wings. De Spaanse en Duitse renners staan bij de start in Digne-les-Bains op de voorste rij. In het verongelukte toestel zaten voornamelijk Duitsers en Spanjaarden.